Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Alexei Navalny wordt op dit moment begraven. De Russische oppositieleider overleed twee weken geleden in een strafkolonie. Net was er een uitvaartdienst in een kerk in Moskou. En er zijn weinig beelden van, omdat Rusland niet wilde dat mensen dat zouden filmen. Inmiddels is zijn kist aangekomen op de begraafplaats. Quincy Promes is opgepakt in Dubai. Volgens de Telegraaf zou hij daar een verkeersongeluk hebben veroorzaakt en is hij daarna weggereden. De arrestatie van de voetballer biedt mogelijkheden voor de Nederlandse justitie. Want hij is hier veroordeeld voor geweld en drugshandel. En de Emiraten hebben een uitleveringsverdrag met Nederland. In Duitsland heeft een militair vannacht vier mensen doodgeschoten, onder wie een peuter. Volgens de Duitse krant Bild zijn de slachtoffers de ex van de militair, haar nieuwe vriend, zijn moeder en een kind. De man heeft zichzelf aangegeven op het politiebureau. Minister Van Gennep van Sociale Zaken zegt dat ze er niks van snapt... dat er anno 2024 nog gestreden moet worden tegen zwangerschapsdiscriminatie. Ze reageert daarmee op de klachten van vrouwen bij Omroep WNL... die nadat ze bevielen van een kind geen duidelijkheid meer kregen over een nieuw contract. Even uit mijn eigen ervaring en voor alle vrouwen van Nederland zeg ik... Ehm, iemand moet kinderen krijgen in Nederland. Dat zijn de vrouwen. Ja, en eh, daar moeten we dus gewoon ruimte voor hebben. Zowel voor zwanger worden, zwanger zijn, eh, als daarna. Punt. Volgens Van Gennep heeft 40% van alle vrouwen te maken met dingen als zwangerschapsdiscriminatie. En op deze plek Ginnemek, dat zeggen ruim 1400 inwoners van het Brabantse Deurne. Ze ondertekenen een petitie tegen de komst van zo'n grote gele M naar een woonwijk in het dorp. En dat zien de buren dus niet zitten. Geur, zwerfafval, niet alleen hier, maar eh, in onze mooie wijk. Nou, dat wil je gewoon niet voor je deur hebben. Nou, het grootste bezwaar is de verkeersveiligheid. Moet je voorstellen, als hier een McDrive komt, wat dat voor impact heeft hier voor deze, alleen al voor deze kruis. Ik hou zeker van hamburgers. Ja. En ik ga niet ontkennen dat ik eh, ook wel eens bij McDonald's kom. Maar, ehm, maar nou niet meer. <laughs> Even niet. Ja, ook de gemeenteraad is niet blij met de plannen. Want de gemeente moet nu de verkeersveiligheid onderzoeken... en samen met de MEC op zoek gaan naar een andere locatie. Dan nog het weer. Het is droog en op steeds meer plekken breekt de zon door. graadje of 11 is het. In de loop van de middag trekt het wel steeds verder dicht.